Drie uur. Door Megens met het NOS-journaal. Een man die in Berlijn vastzit voor de moord op een Georgiër... had mogelijk banden met de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Volgens de Spiegel reisde hij vermoedelijk onder een valse identiteit naar Duitsland. De Georgiër werd vorige week in een Berlijns park doodgeschoten. Het slachtoffer vocht jaren geleden met Tsjetsjeense opstandelingen tegen Rusland. Volgens de Spiegel klopt het verhaal van de verdachte niet... en is zijn paspoortnummer te herleiden naar een Russische instantie... die eerder reisdocumenten opstelde voor die Russische militaire inlichtingendienst GDU. In Virginia, North Carolina en Texas is een grote drugsbende opgerold... en zijn veel verdovende middelen in beslag genomen. 35 mensen zijn gearresteerd. werden grote hoeveelheden heroïne, cocaïne en fentanyl gevonden. Fentanyl is een zware pijnstiller die erg verslavend is... en jaarlijks veel mensen het leven kost. Op de Griekse eilanden voor de Turkse kust komen steeds meer migranten aan. Deze maand waren het er zo'n 7000, veel meer dan in de maanden daarvoor. Alleen gisteren al kwamen op Lesbos 16 boten aan... met in totaal 650 migranten, onder meer uit Afghanistan. De Griekse regering heeft de Turkse ambassadeur op het matje geroepen omdat de EU en Turkije hadden afgesproken dat migranten zoveel mogelijk zouden worden tegengehouden. Beveiligers op Schiphol gaan zondag actie voeren. De luchthaven had een kort geding aangespannen om de staking te verbieden, maar de rechter zag daartoe geen reden. De ploegen bij de veiligheidscontroles leggen zondag om de beurt het werk een half uur neer. Schiphol vreest dat de doorstroming stagneert en de veiligheid in gevaar komt, maar volgens vakbond FNV zal dat wel meevallen. Wie op tijd op Schiphol komt, zal zijn vlucht niet missen, zegt de bond. Het weer. Vannacht kan mist ontstaan. Minima liggen rond 12 graden. Overdag vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Later in de middag en avond meer bewolking met kans op een onweersbui. Zondag bewolkt en mogelijk een bui. En met hooguit 21 graden een stuk frisser.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 That sunrise. sunset. in the clouds turn back into sand. But when night falls, swept away with no to That sunrise, that sunset, and the clouds turn But when night falls, swept away the the music to That sunrise, that sunset.